Alleen bij de SP en de PvdA verbetert hij enigszins, bij GroenLinks blijft hij gelijk. Bijna alle partijen benadrukken in hun reacties de punten waarop ze goed scoren bij het CPB. PvdA-leider Cohen erkent dat zijn partij minder banen creëert dan een aantal andere partijen, maar wij investeren in het onderwijs en op termijn levert dat goede banen op, zegt Cohen. VVD-leider Rutte is heel tevreden met het CPB-rapport. Hij noemt zijn eigen partij de banenkampioen. Het CBR komt per 1 juni met een speciaal rijexamen voor mensen met faalangst. Het examen duurt een uur en 20 minuten, bijna een half uur langer dan een normaal rijexamen. Een speciaal opgeleide examinator kan de extra tijd gebruiken om de bestuurders op hun gemak te stellen en voor te bereiden op de rit. Tijdens het examen kan de kandidaat een time-out nemen. Het faalangstexamen is met 156 euro bijna twee keer zo duur als het normale rijexamen. De Franse minister van Financiën Lagarde heeft kritisch gereageerd op uitspraken van bondskanselier Merkel over de euro. Gisteren zei Merkel dat de euro in gevaar is, maar Lagarde spreekt dat met klem tegen. De euro is solide en niet in gevaar, zegt hij. Eerder kreeg Merkel al kritiek van demissionair premier van België Leterme. In Parijs zijn uit het Museum voor Moderne Kunst vijf schilderijen gestolen. Volgens Franse media gaat het om werken van onder andere Picasso, Matisse en Braque. De gezamenlijke waarde van de vijf schilderijen wordt geschat op een half miljard euro.